Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Topnotch stopt de samenwerking met Bilal Wahib. Platenlabel laat weten de Insta Live van Bilal Wahib en Oussama Ahamoud te hebben gezien... waarin de twee acteurs een jongen die 12 jaar oud zou zijn geld bieden om zijn piemel te laten zien. En die doet dat uiteindelijk ook. Topnotch zegt het gedrag ten strengste af te keuren. NPO ZEP, waar Wahib het programma Teenage Bos maakt, noemde de video eerder al onacceptabel. politie doet ook onderzoek en zegt ook dat er iemand van 22 is opgepakt lijkt erop dat in België de coronaregels weer een stuk strenger worden. Volgens Omroep VRT wordt mogelijk besloten om de kappers- en schoonheidssalons vier weken dicht te doen. En net als bij ons zouden niet-essentiële winkels alleen op afspraak open kunnen. De Britse coronavariant is 34% besmettelijker dan het oorspronkelijke coronavirus. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel net in de Tweede Kamer. Je hoort verslaggever Lars Geerts. Volgens Van Dissel is de Britse variant inmiddels dominant geworden in Nederland. Die heeft een R-getal, oftewel een besmettingsgraad van van boven de 1,1 en dat betekent een stijging van het aantal besmettingen. Het RIVM is bang dat de Britse variant de komende maanden zorgt voor topdrukte op de IC's. Er moet meer aandacht komen voor de brandveiligheid van grote stallen. Dat zegt een groot onafhankelijk onderzoeksbureau. Tussen 2012 en 2020 kwamen er meer dan een miljoen dieren om bij stalbranden. Ook bij deze boer ging het mis. Ja, bij ons is eh, ja, een vonkje in eh, de mestkelder gekomen en... Eh, binnen 20 minuten was de nou, bijna de hele stal afgebrand. Hij probeerde zijn dieren nog te redden, maar zonder succes. Dan moest ik elk hok losgooien en één buis heb ik losgekregen. En toen overviel mij de rook dusdanig en toen ben ik gelukkig teruggelopen. Anders had ik het zelf niet overleefd. Volgens het onderzoeksbureau zitten dieren nu te vaak in dichte stallen waar ze bij een brand niet uit kunnen. Ook wordt er steeds meer gewerkt met technische installaties die brandgevoeliger zijn. Het weer. Eerst nog volop zon, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. Het is tussen de 11 en de 16 graden. Vanavond en vannacht kan er een spat regen vallen. En ook morgen overdag is er kans op een buitje. Het wordt dan een graad of 12.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 maar, That's be Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je lief Ik zag er in je 501 Ik dacht alleen maar, That's be Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je lief Dus wanneer kom je tegen me aanstaan?